Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Amerikaanse staten Florida, Georgia en South Carolina bereiden zich voor op tropische storm Debbie. De stormdepressie komt daar waarschijnlijk maandagmiddag aan land... en heeft zich dan ontwikkeld tot orkaan, verwacht het National Hurricane Center. Naast windsnelheden van meer dan 100 km per uur wordt er ook veel regen verwacht. Het Hurricane Center spreekt van verbazingwekkende hoeveelheden. In alle drie de staten is de noodtoestand uitgeroepen. Op meerdere plekken in de wereld is dit weekend stilgestaan bij de dood van Hamas-leider Haniyeh... die begin deze week in Iran werd geliquideerd. Onder meer in Indonesië, Turkije en Marokko gingen mensen de straat op... maar ook in een moskee in Johannesburg werd Haniyeh herdacht. Verder ging in de Australische stad Sydney een groep moslims de straat op... om hun ongenoegen te uiten over de oorlog in Gaza en de dood van Haniyeh. De regering van Soudaan noemt de omstandigheden in het vluchtelingenkamp Zamzam niet ernstig genoeg om officieel te spreken van hongersnood. Een internationale organisatie die wereldwijd ondervoeding bijhoudt, zei deze week dat dat wel zo is. De 500.000 inwoners van het kamp in Noord-Soedan worden ernstig bedreigd door voedseltekorten. De landenwedstrijd in de Olympische triathlon in de Seine kan maandag gewoon doorgaan. De organisatie van de Spelen heeft gezegd dat de waterkwaliteit binnen aanvaardbare grenzen zal liggen tijdens de wedstrijd. Door stortbuien op woensdag en donderdag raakte het water opnieuw vervuild. Zondag werd de parcoursverkenning daarom geschrapt. België heeft zich al teruggetrokken voor de wedstrijd. Een van de Belgische triatleten die woensdag meedeed aan de individuele triathlon is ziek. Veel deelnemers waren toen niet te spreken over de waterkwaliteit.